Trouw niet voor je veertig bent en alle geheimen van het huwelijk kent. Heus, het is nog niet te laat als je na je veertigste pas trouwen gaat. Bedenk eerst toch altijd goed, trouw nooit alleen. sokken stoppen kun je altijd zelf nog wel. Hey trouw, hey trouw, trouw niet, trouw niet, niet voor, niet voor, voor je veertigste jaar. Trouw niet voor je veertig bent en alle geheimen van het huwelijk niet te laat. Als je naar je veertigste pas trouwen gaat. Blijf wat langer vrijgezel. Vraag maar aan je vader, want die weet het wel. je veertigste jaar. Trouw niet voor je veertig bent en alle geheimen van het huwelijk kent. Heus, het is nog niet te laat als je naar je veertigste pas trouwen gaat. Steeds als je een vrouw ontmoet, weet dan heel goed wat je doet. nog niet te laat. Als je naar je bitterste vertrouwen gaat. Als je naar je bitterste vertrouwen gaat. Als je naar je bitterste vertrouwen gaat.